1 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De politie heeft inmiddels honderden tips binnengekregen... het onderzoek naar de dood van de 14-jarige Tamar uit Marken. In een video die gisteren gepubliceerd werd... liet de politie weten te zoeken naar de bestuurders van een grijze Mazda 3. Het meisje werd eind juli in de vroege ochtend doodgevonden... langs de dijk tussen Monnikendam en Marken. Volgens de politie wijzen remsporen en de verwonding op haar lichaam erop... dat ze waarschijnlijk is omgekomen door een aanrijding. Wielrenner Fabio Jacobsen ligt in een kunstmatige coma in het ziekenhuis in Polen. Hij raakte vanmiddag zwaar gewond na een valpartij in de eerste etappe van de Ronde van Polen. Vlak voor de finish werd de Nederlands kampioen door landgenoot Dylan Groenewegen de boarding ingeduwd... waarna hij hard en val kwam en tegen de finishboog knalde. Volgens de rondearts heeft Jacobsen bij zijn val onder meer zijn gehemelte en zijn luchtpijp verbrijzeld. Marktkooplieden op de Albert Kuipmarkt in Amsterdam zeggen de helft minder omzet te draaien als gevolg van de mondkapjesplicht. De marktverkopers roepen de gemeente op de mondkapjesplicht voor de markt op te heffen. De koepelvereniging, CVAH, wil graag om de tafel met de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam over de markten en de mondkapjes. Het kabinet wil dat alle introductieweken voor nieuwe studenten op hogescholen en universiteiten worden geschrapt. Bronnen in Den Haag bevestigen het bericht van RTL Nieuws. Handhaving van de coronamaatregelen zou bij de introductieweken te ingewikkeld zijn. Studenten worden door het kabinet gezien als een risicogroep. Na verwachting maken premier Rutte en minister De Jong het nieuws later vandaag in de persconferentie bekend. Verder zou het kabinet bekendmaken dat er een teststraat komt voor coronabesmettingen op Schiphol voor reizigers uit risicogebieden.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 Don't care if I sound crazy, but you never let me down. No, no, that's why when the sun's up, I'm staying. Still laying in your bed, saying, ooh, ooh, ooh. get to know you better. Kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it. Oh, Got all this time in my hands. Might as well cancel forever my time thousand back. damn hard to restart goodbye love.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 Zoveel nieuws, zo stil is het op straat. Elleboog was nooit zo beschaafd en er is veel meer raars. Ik wil mijn moeder met een trilling in de stem. Door wat er moest van de minister-president. Goed bedoeld, ik het best een beetje eng. En ik denk aan. alles zorg om gezondheid en banen. Televisie is nu alles zo beladen. Ik denk aan grootmoeders en vaders, maar gek genoeg brengt het ons samen. bij jouw past. Met muziek. Kies het nieuws uit de regio.